Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op een Blackberry-telefoon die bij de arrestatie van Ridouan Taghi in Dubai werd gevonden... zijn foto's ontdekt van een naakte en gemartelde vrouw. Dat meldt het Parool. Justitie vermoedt dat het gaat om de vermiste Naima Jilal. Volgens Taghi's advocaat is het niet duidelijk waar de telefoon of foto's vandaan komen... en kunnen ze niet zomaar aan haar cliënt worden gelinkt. De politie kon uit de metadata opmaken dat de foto's zijn gemaakt in 2019. In de nacht van 20 op 21 oktober, vlak nadat Jilal vermist raakte. Ze zou verwikkeld zijn geweest in meerdere drugsconflicten. Twitter is akkoord gegaan met een overname door Elon Musk. De Tesla-baas betaalt omgerekend 41 miljard euro voor het bedrijf. Twitter had het overnamebod van Musk eerst afgewezen. Maar in korte tijd is de deal met het sociale mediaplatform dus toch rondgekomen. Musk is de rijkste man ter wereld met een geschat vermogen van 255 miljard euro. Vorig jaar hebben investeerders veel minder huizen gekocht dan eerdere jaren. En starters juist meer. De maatregelen om beleggers en investeerders af te schrikken, zoals de hogere overdrachtsbelasting, lijken volgens het kadaster te werken. Huizenkopers die niet zelf in hun pas gekochte huis wonen... moeten meer belasting betalen over de aankoopprijs. De gemeenten lopen tegen de grenzen aan van wat mogelijk is... bij het organiseren van opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Dat zei staatssecretaris Van der Burg na het Veiligheidsberaad. Er zijn inmiddels ruim 42.000 opvangplekken beschikbaar. Dat moeten er eind mei 50.000 zijn. Zodra die plekken er zijn, wil het kabinet dat er nog eens 25.000 bijkomen. Een speciale organisatie, de Nationale Opvangorganisatie, gaat helpen om dat mogelijk te maken.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 Ze viel meteen op in de zaal, dus ik ging naar haar toe. Ik zei wat ga je doen, want wij hebben zo een after met de crew. Je vriendin is oké okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix ze wat twee. En in de weken daarna was alles koek en heid. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt alle liefde sta ik op En ben ik weg, doe ik alles op de pof Van met alle respect, dik altijd niemand En ook nog ananas dan Ze valt door de man, maar aan de andere kant Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn Ging ze vast niet eens op date met mij Dat is dan ook weer zo Al is het weer zo, ik ga naar buiten En natuurlijk lieverd iedereen Verdient een tweede kans Maar jou neem ik nooit meer mee naar een restaurant, leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel heb ik me niet een beetje aangesteld?